Gisteravond was er weer een topoverleg over die asieldeal, maar dat heeft niks opgeleverd. En collega Wilma Borgman in Den Haag, dan druk ik me nog voorzichtig uit, toch? Ja, het wordt eh, steeds duidelijker dat het overleg van gisteravond eh, de verhoudingen hier in Den Haag echt eh, verder op scherp heeft gezet. Als daar geen akkoord over komt, dan betekent dat het einde van het kabinet. In Londen is een vrouw met haar auto tegen een basisschool geknald. Daarbij is iemand om het leven gekomen. 17 anderen raakten gewond toen de goudkleurige Land Rover vanochtend op hoge snelheid de meisjesschool ramde. De vrouw zou de controle over het stuur zijn kwijtgeraakt. Een nachtmerrieverhaal voor een vrouw uit Breda. Ze hoorde vannacht gerommel in haar huis en zag opeens een dronken man met een mes in haar slaapkamer staan. Ze kregen het voor elkaar om hem het huis uit te praten en belden daarna de politie. De man uit Rotterdam is inmiddels opgepakt. En eh, let op als je de komende dagen een wandelingetje gaat maken, want het tekenseizoen is echt begonnen. Het wordt warmer en dat betekent dat die kleine bloedzuigertjes ook een stuk actiever worden. Je kunt er de ziekte van Lyme van krijgen, maar ook iets anders, zegt het vaccinatiecentrum. Tekenencefalitis. Dat is een ziekte van de eh, hersenen en dus dat kan, dus is gewoon een hele ernstige uh, invaliderende ziekte. Dat is eigenlijk een virus wat voorkomt in oost Oost-Europa. Dat begint al bij onze oosterburen in Duitsland. En dat komt voor in Duitsland, Polen, Zweden eh, en verder richting Oost-Europa. En dat is vooral eh, voor vakantiegangers die veel wandelen en kamperen. Nou, ook in ons land hebben mensen dat virus opgelopen. Goed checken dus op teken en heb je er een, haal die zo snel mogelijk weg. Het weer, wat zon, wat wolken, vooral in het noordoosten kans op een bui en een graad of 22. Morgen beginnen we aan een warm zomerweekend.